Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een Nederlands transportvliegtuig met daarin hulpgoederen voor de vluchtelingen in Noord-Irak is vertrokken vanaf vliegbasis Eindhoven. De verwachting is dat het toestel vanavond aankomt in Erbil. Daar worden de hulpgoederen aan de Verenigde Naties gegeven. Het was aanvankelijk de bedoeling om de hulpgoederen te droppen boven de berg waar duizenden Jezidis hun toevlucht hadden gezocht. Maar veel mensen hebben de berg inmiddels verlaten en zijn in de omgeving opgevangen. Nederland heeft nog geen plannen voor meer vluchten met noodhulp. Groente- en fruittelers die zijn gedupeerd door de Russische boycott krijgen 125 miljoen euro van de Europese Commissie. Ze kunnen zich melden bij hun brancheorganisaties en vervolgens wordt bekeken hoe het geld wordt verdeeld. Kwekers en boeren kunnen ervoor kiezen om producten gratis uit te delen, ze door te draaien of om onrijpe producten alvast te oogsten. De bedoeling is dat er zo minder groente en fruit op de markt komt, zodat de prijzen niet verder dalen. Bij IJzendoorn in Gelderland is een man aangereden die op of langs de snelweg A15 liep. Hij overleed ter plekke. De man had zijn auto op de vluchtstrook stilgezet, vermoedelijk om de fiets achter op de auto te controleren. Hij werd gegrepen door een vrachtwagen. Onderzoek moet nog uitwijzen of de vrachtwagen over de doorgetrokken streep is gereden. In de auto zat ook de echtgenote van de man. Feyenoord kan met een gerust hart afreizen naar Kiev, zegt minister Timmermans. De club uit Rotterdam speelt donderdag in de Oekraïnse hoofdstad in de play-offs voor de Europa League. Timmermans was vanochtend in de Kuip om de staf en selectie te informeren over de situatie in de stad. Volgens de minister is Kiev veilig. Hij zal zelf als toeschouwer aanwezig zijn bij de wedstrijd. Het weer wisselen bewolkt en vooral in de noordelijke helft geregeld buien met kans op onweer. In het zuiden minder nat en wat zon.